Ook moet de industrie meer bijdragen aan een subsidiepot om bedrijven duurzamer te maken. Milieuorganisaties zijn boos over het uitblijven van de CO2-heffing voor de industrie... en dreigen uit het klimaatakkoord te stappen. Frankrijk blijft wel aanwezig in Syrië en volgt niet het voorbeeld van Amerika. Frankrijk zegt dat de duizend Franse militairen in Syrië blijven... omdat IS nog steeds een gevaar vormt. De Koerdische strijdkrachten in Syrië, een loyale bondgenoot van de VS... hebben teleurgesteld gereageerd op de Amerikaanse terugtrekking. Nederland is op ambtelijk niveau op de hoogte gesteld. Het stond al vast dat de Nederlandse inzet van F-16's tegen IS in Syrië en Irak eind dit jaar wordt beëindigd. In de Mevlana-moskee in Rotterdam herdenken op dit moment honderden mensen... de 16-jarige Humaira die dinsdag is doodgeschoten. De kist met het lichaam van het meisje werd door de menigte over hun hoofden naar de lijkwagen getild. Later vandaag wordt de kist naar Turkije gevlogen voor de uitvaart. Haar 31-jarige ex-vriend is kort na de moord opgepakt als verdachte. Hij had haar al eerder bedreigd en mishandeld nadat ze de relatie verbroken had. De KNVB start een onderzoek naar het gokken op een uitslag... door spelers van Odin 59. De amateurs uit Heemskerk zouden gewet hebben op een eigen overwinning... in de bekerwedstrijd tegen FC Emmen. Aanleiding voor het onderzoek is een reportage Nieuwzuur, Nieuwsuur... waarin te zien is dat spelers na de overwinning ook vieren dat ze geld hadden verdiend met gokken. De KNVB-reglementen verbieden weddenschappen op wedstrijden in de eigen competitie. En dan het weer. Het is bewolkt met buien. Het is ongeveer 8 graden. Morgenmiddag vaker droog met in het zuidwesten ook nog kans op wat zon. Dan wordt het tussen de 9 en de 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Breukelen en Maarsen, 5 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Hoedevaartsveen, 10 minuten.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 Ja, we gaan, maar we gaan ze niet allemaal draaien, want dat gaat niet. Dat lukt niet. nee, het lukt niet. Hmm. Jij kwam ook al in de problemen. Ik, nou, ik zit nu al in de problemen. <laughs> nou ja, ik zou zeggen, we maken er gewoon nog eh, gezellig twee uurtjes van, toch? Gaan we doen. Zo is dat. Waar gaan we mee beginnen? We beginnen met de Nederlander. Ja, Marion van de Cats. Ah. En we gaan door met eh, een, hele mooie, dat vind ik een mooie uitvoering... van Ray Cooder, Hell, Hell Have To Go. En beter dan die van James, eh, Jim Reeves? Nou, die vind ik mooier, maar deze vind ik ja, net eventjes speciaal. Oké, nou, dan gaan we daarmee luisteren. Zo is dat. Oké. Make up your mind. you. door naar nummer 899. En het gaat over een liefdespaar die de dag ziet overbruggen... want alleen de nacht komen ze tot leven. We belong to the night, Ellen Foley. En dan gaan we door met 822. Sorry, Ja, nee, ja dat geeft niet. Nee, nee, nee, nee, nee, We gaan door met 822, de man met de fluwelen stem. Roy Orbison, You Got It. burning sun hangs over the city. En vier gaan we naar onze zuiderburen. Ja, die zijn er ook nog. Vaya Condius met What's a Woman. En de vorige, daarna, dan gaan we naar Nederland. Ben jij naar die eh, musical geweest? Tsjechov, nee, helaas. Nee. nee. Uit Tsjechov, vanmorgen vloog ze nog. En dat zijn niet om de eerste westen beste die daarmee zingen. Dat is Robert Long, Rob de Nijs, Simone Kleinsma, Jasperine de Jong en Martine Bijl. Veel plezier. belemmerd en gracieus. En zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten die zachte veertjes Vanmorgen vloog ze nog, zoals een eeuw soms op de wind, zonder bewegen, de vleugels wijd gespreid. Op eigen kracht de mens ontstegen. en dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten. Stervende vogel, aangeschoten. Nee. ik kan niet zonder mij. Een, <laughs> een, hoogtepunt in de nederpop vind ik dit. Dat is prachtig dit. Dat vind ik zo mooi. We gaan uh, eh, gouden met, eh, naar 594. Turn, turn, turn van de Birds. Oké. En de volgende die mag jij aankondigen. Jij bent een Beatle van Dat mag. John Lennon, ja, met Happy Christmas, War is Over. Christmas and what have you done? Another year over and you won't just be gone. And so Happy Christmas. Ja. War is over. Ja, Kopen. Was het. maar waar. Ja, inderdaad, ja. Goed, maar als John is geweest, dan is Paul nooit zo ver weg, moet je eerlijk zeggen. En in, dit geval ook niet. Want <laughs> we krijgen nu Paul McCartney van zijn album Band on the Run, de titelsong. En wat krijgen we daarna? We krijgen nummer 230 en dan krijgen we een Nederlandse band uit Grollo, uit Drenthe. Dan weet je het al, hè? Groeten nu, Grollo. Ja, ja. QB in the Blizzard, The Windows of My Eyes.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 and I keep on looking for a reason which is not here can see the rainy day sitting in the chair of my cool room, looking for a way to be the one who I am. It's useless to cry for the things I once have known Again, it will come back and reach my home. Dat waren ze dan, hè? Ja, een ongelooflijke goede uitvoering van eh, Window of My Eyes. Geweldig. Nummertje 207 gaan we alweer heen. Het gaat eh, opschieten. En dat is een, eh, een nummertje van A Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Riley. En eh, hoewel eh, Mike Oldfield zelf zegt geïnspireerd, geïnspireerd te zijn door de film Houdini... zou de tekst het nummer ook naar de moord op John Lennon kunnen verwijzen. Dus luisteren, denk ik. Oké. Ja, 194, Need Your Love So Bad, Fleetwood Mac...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 i know. love so bad. Need Your Love So Bad van Fleetwood Mac. Ja. En jij zei net, van, uh, toen eh, die de namen van Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. Ja. Maar die waren toen op dat moment nog niet op het toneel verschenen bij Fleetwood Mac. Ah, nou, dan ben ik toch blij dat jij dat allemaal weet. <laughs> jij, bent ook echt een lopende encyclopedia, hè? Encyclopedia, <laughs> ja. ja. Encyclopie. Encyclopie. uh, <laughs> we hebben nog een tijd voor... we hebben twee minuten tijd en dan gaan we vullen met Status Quo... Of welke nummer eh, stonden de status quo? De status quo is 167. Roll over, lay down. Tot zometeen na het nieuws en de berichten. Dan stuur jullie allemaal fijne dagen